Het hoeft straks niet meer. Al is corona echt nog niet helemaal voorbij, zegt minister Kuipers. En daarom blijven de basisadviezen gelden. En die kunt u ondertussen allemaal dromen. Eh, als ik ze toch nog voor een deel moet herhalen... dan blijft het uh, frequent handen wassen, afstand houden waar mogelijk. Zo nodig in contact met kwetsbaren of als je zelf kwetsbaar bent, wel laagdrempelig gebruik maken van een mondkapje. Alle versoepelingen gaan volgende week woensdag in. Het is onduidelijk hoe het met de vrouw is die gisteren tijdens het Russische journaal een bord omhoog hield met een protest tegen de oorlog in Oekraïne. Volgens onze correspondent lijkt ze spoorloos verdwenen. Daarom is de vrees ook dat haar misschien een behoorlijke straf boven het hoofd zou kunnen hangen. Er is een nieuwe wet aangenomen niet zo lang geleden die het strafbaar stelt om eh, ja, fake news eh, te verspreiden over de Russische strijdkrachten. En daaronder vallen ook al dit soort eh, uitingen. Dus theoretisch zou ze volgens juristen hier tien jaar gevangenisstraf kunnen krijgen. Maar zoals gezegd Weet niet waar ze op dit moment is. De vrouw werkte dus voor de staatstelevisie. In een opgenomen videoboodschap zei ze dat ze zich schaamt zo, lang propaganda te hebben verspreid. Het is de tweede dag dat je kan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. In Alphen, Gouda en Leiden helpen studenten beveiliging mee op het stembureau. Ze worden ingezet als boa of staan als beveiliger voor de deur. Voor de studenten leuke ervaring en dat levert ook meteen studiepunten op. De medaillewinnaars van de Paralympische Spelen zijn op bezoek geweest bij premier Rutte en sportminister Helder. Jeroen Kampschreur, Niels de Lange en Chris Vos wonnen afgelopen weken alle drie een medaille en zijn daarvoor gehuldigd. Ze zijn nu onderweg naar Paleis Noordeinde, waar de koning op ze staat te wachten. Het weer, er is volop zon, waait niet hard, het is ook nog eens droog en het is een graad of 12. Morgen begint mistig, daarna weer af en toe zon en warmer dan vandaag, 14 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate.